Meer dan de helft wil ook dat Nederland zich kritischer opstelt tegenover Israël. De onvrede komt vooral doordat veel mensen vinden dat er te veel onschuldige burgerslachtoffers vallen. Wel houdt nog altijd 59% van de ondervraagden Hamas verantwoordelijk voor het oplaaien van het conflict. Aan het begin was dat nog 75%. In de Indiaanse regio Kashmir zijn zeker 26 doden gevallen bij een aanval op een groep toeristen. Lokale autoriteiten zeggen tegen de BBC dat de toeristen uit India zelf kwamen en dat ze werden beschoten door gewapende mannen. De politie zegt dat het een terroristische aanslag was... en dat de daders militante strijders zijn die zich verzetten tegen het Indiaanse bewind. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren zaterdag zoals gepland Koningsdag in Doetinchem... en gaan niet naar de uitvaart van de paus. Wel begint het officiële programma van Koningsdag een uur later, om 12 uur. Namens Nederland gaan premier Schoof en buitenlandminister Veldkamp naar Vaticaanstad om bij de uitvaart te zijn. Cybercriminelen hebben mogelijk personeelsgegevens van medewerkers van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal buitgemaakt. De drie bedrijven vallen onder het Ahold Delhaize-concern. De hack was in november en was gericht tegen het Amerikaanse deel van Ahold Delhaize. Maar mogelijk zijn hierbij dus misschien ook Nederlandse personeelsgegevens buitgemaakt. Ahold denkt dat het vooral medewerkers zijn die in 2021 op de loonlijst stonden... Mogelijk zijn hun naam, bankrekeningnummer en hoogte van het salaris bekend bij de hackers. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima ligt tussen 6 en 9 graden. Morgen in de ochtend nog kans op zon, maar vanuit het zuiden buien.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 naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. things flashing I clean my gun And dream of Galveston I still see her standing by the water Standing there looking out to sea And is she waiting used to run. Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying before I watch your seabirds flying in the sun. Galveston, at Galveston. Goedenavond luisteraars, bij weer eh, twee uur tussen app en vloed. Tussen 12 uur, of tussen 10 uur en 12 uur vannacht. Uh, met de mooiste easy listening muziek natuurlijk. Dit was Gelsen van Glenn Gamble. Glenn, bedankt voor de mooie inbreng meteen. We gaan verder met nog een mooie. Karen Carpenter. second show. fantastische band was dat toch, de Carpenters. Met eh, natuurlijk Karen Carpenter als liedzangeres. Met een authentieke stem die we nooit meer zullen vergeten. Als het aan mij ligt in ieder geval, luisteraars. Nog veel meer mooie muziek vanavond. Ga er maar lekker voor zitten. Geniet van een wijntje en een blokje kaas. Zeg ik meestal bij de opening. Eh, en dat meen ik ook. Dan gaan we het even hebben over het meisje van gisteren. Girl from Yesterday. The Eagles. It wasn't really sad the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. yesterday. He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so And she became the girl from yesterday She doesn't know But she'll always be the girl from yesterday. The Eagles met The Girl From Yesterday. Mannen, onthoud het. Als je je meisje gevonden hebt... en heb ik het over de liefde van je leven... neem haar in je armen en laat haar nooit meer los. Luister maar naar Cliff. girl in your arms is the girl in your heart, then you've got everything. When you're holding the dream you've been dreaming you'd hold, you're as rich as never let her go. Day and night, let her know you love her so with the love of your life. Spend a lifetime of love, make her yours forever. let her know you love her so with the love of your life spend a lifetime of love make her yours of your life. Spend a lifetime of love. Nou, zijn het geen wijze woorden van Cliff? Ik wens u toe allemaal toe, luisteraars. En, eh, de liefde van uw leven, waar u ook een leven lang in goede gezondheid mee eh, mag doorbrengen. U weet niet half hoeveel dat waard is. Deze is voor Annemieke Vos. En ja, Only Time. altijd prachtige muziek van Enia. Dankjewel Annemiek, eh, ook namens de luisteraars voor dit mooie verzoekje weer. Ja, de volgende is ook mooi. Althans, dat, eh, dat, daar ben ik van overtuigd. Het gaat erover dat het leven wel vreemd is af en toe. Helemaal in deze tijd met eh, al die vreemde mensen... met die vreemde gedachten en die vreemde theorieën. Ja. Justin Evert, die zong er al over. The Moody Blues, Isn't Life Strange? Isn't life strange? A turn of the page can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How Nou, het is zeker een vreemd leven wat we leiden op dit moment. De eh, luisteraars, de wereld staat in brand. Maar mijn hart staat in brand voor lekkere muziek. Voor mooie muziek. En eh, dat geef ik vanavond graag aan u. En ik heb aan heel veel verzoekjes gekregen om toch nog een keer Lady Gaga te draaien. Want ja, het nummer wat ik uitkoos, uh, Remember Is This Way, sloeg aan bij de luisteraars. Letters on the sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't. shirtje kon kijken, luisteraars... dan zag u een duif met kippenvel. Lady Gaga, I always remember us this way. Nou, en ik denk altijd aan u, luisteraars... als een uh, trouwgezelschap... wat net als ik van mooie muziek houdt. We gaan even luisteren naar Family Dog. A way of life. Het is een manier van leven. Cowboys playing, young men slaying, old men praying... world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting The Family Dog, ja. De familie, maar ik heb, ik, eh, ik heb er beeld bij, want eh, ik eh, zie dat op mijn schermpje, er is een filmpje bij. maar ik zie allemaal gewoon hondjes, dus die Family Dog, ja, dat, dat kan zo de Family Cat kunnen zijn, want ik zie helemaal geen hondjes. Maar ik zie nog wel, of ik luister nog wel naar veel meer mooie muziek. Chris Norman komt voorbij met Smokey. Lay back in the arms of someone. Nee, dit is uh, Alice. Oh, een heel ander nummer. <laughs> Ook leuk. About Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. I could hardly believe my eyes. The big limousine rolled up. Dallas is driving. just for a moment zelf. Een eh, soort paradie op, maar dit was de eh, serieuzere uitvoering. Maar ook nog wel live. Dat vond ik wel weer erg leuk, luisteraars. Weet u overigens dat de Beatles ook best wat mooie eh, ballads hebben gemaakt?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 En de volgende is ook mooi. Art Garfunkel, I Remember You. Ik herinner me u. Luister naar zijn zoetgevoiste stemgeluid. Art. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you.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 drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een dek. eind van een nummer toch hoe dat meisje heette. Julia. Ja, hulde ook aan de klarinetist voor zo'n begeleiding. Hij maakt een belangrijk onderdeel uit van dat mooie nummer van Henk Westbroek. Met eh, Zelfs je naam is mooi. Nog een eh, zanger die eh, in de jaren wat Willem Duis nog op de radio was op de zondagochtend met muziek, mozaïek hoge punten scoorde. Dan heb ik het over Gerard Cox. Die heeft het over zijn dochtertje. schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag, dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat. En oh, als je ons dan eens zag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg dat eenzaam klinkt en koud, zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet, wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar leid ik je aan mijn arm het huis uit door de rij van vrienden en van buren de grote auto in en binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem en als je hem dan neemt zul je onze naam verliezen en een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De helft van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan die vreemde zonder naam of gezicht. God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin. Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde. Wat zal ik van je houden de dag dat hij je houdt. Ach, wat een triest liedje. word er helemaal een beetje verdrietig van, luisteraars. Ja, een vader die zijn dochter moet missen... omdat ze nou eenmaal verliefd wordt op een meneer die goed voor haar wil zorgen. Nou, hij laat, in ieder geval laat hij de, de meneer nog binnen. Dat is maar goed ook, want hij moet een beetje optimistisch blijven. hij kan ook nog kleinkinderen krijgen. En dan bloeit het geluk weer helemaal op. Daar ben ik van overtuigd. to know if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no Ja, ik ben ervan overtuigd, luisteraars, dat eh, dit niet de uitvoering is van Brad. Het staat wel op de verzamel-cd Arbeidsvitamine... die ik zojuist voor u gedraaid heb. Waarin wordt verondersteld dat dit een liedje was van, eh, van Brad. Maar eh, ik, ik herken zijn stem niet. De stem van David Gates. Die normaliter, als ik hem draai, ja, voor mij meteen, meteen duidelijk is hoor. Die ik meteen herken. Ik moet nog wel een eh, wat korter liedje voor u kiezen, luisteraars. Want eh, eh, ja, de, de, de tijd gaat zo snel. Het eerste uur van Tussen App en Vloed is alweer bijna voorbij. Maar ik kom nog een vol uur bij u terug, dus niet getreurd. U kunt nog steeds lekker achterover zakken op de bank. Ik hoop dat de blokjes kaas nog niet op zijn, want u kunt er nog volop van gaan genieten. Ik sluit hem maar af met een, een wat korter liedje van... Ja, mijn grote vriend Cliff Richards, daar ben ik een grote fan van. Was ik al in de jaren zestig. Zo oud ben ik al, <laughs> ja, ja. Maar eh, ik hoop dat u, dat u met mij eh, fan van hem bent... want eh, hij heeft van die mooie liedjes. Waaronder Constantly.